Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het onderwijs krijgt miljarden om corona-achterstanden weg te werken. Het kabinet trekt er achter een half miljard vooruit. Zo hoeven studenten komend studiejaar maar de helft van het collegegeld te betalen, zegt onderwijsminister Van Engelshoven. Om alle studenten op mbo-instellingen, hogescholen en de universiteiten financieel, maar ook mentaal te helpen, krijgt elke student die nu studeert volgend jaar 50% korting op het collegegeld. Ook mogen studenten een jaar langer hun OV-kaart gebruiken... en moeten scholieren in de zomer recht krijgen op gratis bijles. Komend schooljaar krijgen middelbare scholen gemiddeld 1,3 miljoen euro extra. En scholierenclub LAX laat weten dat ze blij zijn met de plannen van het kabinet. Steeds meer Nederlanders hebben behoefte aan versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens onderzoekers is die groep in drie weken tijd meer dan verdubbeld. Van 21 naar 45 procent. Ze zien dat steeds meer mensen niet meer trekken. Vooral jongeren willen dat de regels regels weer iets minder streng worden. Vier railschoppers in Tilburg hebben nog tot en met maandagmiddag om zich te melden bij de politie. Als ze dat niet doen, komen ze met een snuffert in beeld op tv. De politie heeft al foto's online gezet waarop de gezichten geblurred zijn. Tot nu toe zijn er 18 mensen opgepakt voor de avondklokrellen in Tilburg. En de man van 34 uit Almere, die werd betrapt met 6 kilo harddrugs in zijn auto, is toch vrijgesproken. De man werd vorig jaar van de weg geplukt en de aanhouding werd gefilmd door een politievlogger. Wat heb je allemaal bij u? dat is eh, Surinaamse mail. Oké. Dit is Surinaamse mail. Ja, Oké. Nou, dat Surinaams mail was dus de drugs, maar de bestuurder krijgt hier geen straf voor. Juist door de beelden van die vlogger. Agenten zeiden na afloop in het dossier onder meer dat ze toestemming hadden om de auto te doorzoeken. Maar in het filmpje is te zien dat dat niet zo was. Ook hebben ze nooit aangegeven dat hij geen antwoord hoefde te geven op vragen, terwijl het wel had gemoeten. Het weer, veel bewolking en misschien een spatje regen. Al kan de zon er misschien ook nog even tussendoor komen. Het is 6 tot 12 graden vanmiddag. Morgen kan het 13 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Het demissionair kabinet heeft dat besloten in verband met de coronacrisis. De onverwachte steun van de VVD is voor die maatregel een kamermeerderheid. Het kabinet heeft de spoedwet voor de avondklok naar de Tweede Kamer gestuurd. Die gaat daar morgen over debatteren. Vrijdag praat de Eerste Kamer over de wet. Het kabinet wil met die spoedwet voorkomen dat ook het gerechtshof nee zegt tegen de avondklok. Actiecomité LAX is blij met de onderwijsplannen van het kabinet. Studenten hoeven volgend studiejaar maar de helft van het college of lesgeld te betalen. En ze mogen een jaar langer gebruik maken van de overjaarkaart. En het weer. Vanavond en vannacht droog. Morgen in de loop van de dag regent. Het wordt morgen 5 tot 13 graden. last night you're falling asleep. You won't believe the things I've seen, far beyond your wildest dreams. I've seen chaos and order reign supreme. I've seen the beauty of the universe, a peaceful and serene. In seconds turn to violence and screams. I've seen and experienced things that'll push the average to the edge and swan dive the depth.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 That's Pokey song. Look like I ain't seen. Kids in the six, they flip for nonsense. Poking ice picks, smoking this preschool fool and packing a tool. You mom dukes is cool. Won't believe the things I've seen. Fall beyond your wildest dreams.